Europa is nog niet uit de crisis en omdat de Nederlandse economie nauw is verweven met de Europese, Nederland ook niet, al dus de jager. Daar komt nog bij dat de bezuinigingen die vandaag zijn gepresenteerd waarschijnlijk worden aangepast door het volgende kabinet. Veel maatregelen uit de miljoenennota waren al bekend, zoals de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen. De gezondheidszorg wordt duurder. Niet alleen gaat de zorgpremie met zo'n 100 euro omhoog, ook stijgt het eigen risico in twee jaar tijd tot mogelijk 50 euro. Verder komt er volgend jaar zeker 200 kilometer aan nieuwe snelwegen bij. Eerder zei de koningin in haar troonrede dat een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. De koningin benadrukte dat de gevolgen van de economische crisis lang merkbaar zullen zijn. De traditionele rijtoer werd opgeschrikt doordat een man een vaccinelichtjeshouder tegen de Gouden Koets gooide. De dader, een winterswijker, kon meteen worden aangehouden. De Italiaanse bank heeft beslag laten leggen op een rekening met 23 miljoen euro van de Vaticaanse Bank, officieel het Instituut voor Religieuze Werken. Ook is een onderzoek begonnen tegen twee topmannen van de bank. De bank zou zich niet houden aan de anti-witwasregels van de Europese Unie. Het farmaceutisch bedrijf Abbott schrapt in Weespruim 500 banen. Dat is de helft van het aantal banen bij de vestiging. De gehele onderzoeksafdeling wordt opgeheven. Alleen de productie van vaccins blijft bestaan. De Amerikaanse Abbott kocht het bedrijf begin dit jaar. Doorverkoop mislukte en nu wil het Amerikanen Solvay op laten gaan in het moederbedrijf. Het weer morgen is mistig, daarna opnieuw vrij zonnig en overal droog.